Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet immigratie of klimaatverandering, maar de strijd tegen armoede. Daar lijkt het tijdens de Europese verkiezingen aanstaande donderdag over te gaan. Al leven die verkiezingen nog maar weinig. Want ja, wat doet het Europese parlement eigenlijk? En waar gaat het Europese parlement over? Ehm, eh, het klimaat en... Um... Doe eens een gok. Nee, ik zou, het, ik zo niet weten. Economische groei. Ik denk met gewoon het eh, welzijn van de burgers en of alle landen goed samenwerken. Volgens een onderzoek van het Europees Parlement vinden Europeanen de strijd tegen armoede het belangrijkste verkiezingsthema. Toch komen ze er in Brussel vaak lastig uit, omdat landen verschillende ideeën hebben over de aanpak. Door noodweer is in het zuiden van Duitsland iemand van de vrijwillige brandweer omgekomen. Onze correspondent Gim Baldoek weet wat er is gebeurd. Hij werd daar samen met drie andere brandweermannen gisteren opgeroepen... omdat mensen vastkwamen te zitten in een bungalow die volledig omringd was door water. Zij probeerden die mensen te evacueren met een bootje, maar dat, dat bootje is gekapseist. En drie van de brandweerlieden konden zichzelf redden. Maar die vierde man, een 42-jarige man, die raakte vermist en is uiteindelijk dood aangetroffen. Door heftige regenbuien zijn rivieren overstroomd en straten en kelders ondergelopen. Op verschillende plekken moeten mensen hun huis uit. In Schroberhausen, boven München, is een vrouw vermist die in haar kelder zat toen de boel overstroomde. Vanavond gaat het vrijwel zeker gebeuren. Na vijf jaar komt NAC Breda terug in de eredivisie. Vanavond is de play-offs finale tegen Excelsior. Maar de eerste wedstrijd won NAC met 6-2. En dus weten fans het zeker, vanavond wordt een feestje. De hele week worden er al speciale liedjes geschreven en shirts gedrukt. Ik werd woensdag na de wedstrijd wakker, s ochtends vroeg half zes... met een liedje in mijn kop. Ik denk dat niemand verwacht dat dat NAC nog daar competitie zou gaan spelen. en dan zet je zo'n uitslag tegen Excelsior weg. Dan is dat vertrouwen zo groot, dat mensen, daar, dan worden mensen gek. Op de parkeerplaats naast het stadion van NAC is al een podium gebouwd voor een huldiging. En de wedstrijd is vanavond om 6 uur. Het weer nog, nu wat wolken, maar vanmiddag schijnt op steeds meer plekken de zon. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden, maar door de wind voelt het wat kouder.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 up, up, up her face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not right. face, up up bop her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug i I'm bluffing with my I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise up up up her face, up up up up her face, up up up her face, up up up up her face, up up up her face, up up up up her face, up up up her face.